Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De onderhandelaars van VDA en PVV zijn het eens geworden over een bezuiniging van 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking. Dat schrijven de Telegraaf en de Volkskrant op basis van bronnen in Den Haag. PVV-leider Wilders heeft verschillende keren gezegd dat extra bezuinigingen alleen bespreekbaar zijn als er ook flink wordt gekort op ontwikkelingssamenwerking. Binnen het CDA ligt dat erg gevoelig. Wilders leek deze week te breken met de coalitie, maar besloot gisteren mee te blijven doen. Nederlanders zijn positief over de van tevoren ingevulde belastingaangifte. Dat zegt bureau Motivation op basis van onderzoek. De vooraf ingevulde aangifte was vorig jaar nieuw. 71% van de ondervraagden vindt de nieuwe aangifte makkelijk. 57% vindt hem krantvriendelijk. Op Schiphol is een man aangehouden die dvd's met kinderporno in zijn koffer had. De man woont in Groningen en was op reis geweest naar Thailand. Bij een huiszoeking werd meer data in beslag genomen. Het is niet duidelijk of daarbij ook ging om kinderporno. Twee weken geleden hield de marechaussee ook al twee mannen aan in een onderzoek naar het in bezit hebben van kinderporno. Foxconn, het Taiwanese bedrijf dat onder meer de iPhone en de iPad van Apple maakt, gaat de arbeidsomstandigheden grondig verbeteren. De bedrijven kwamen herhaaldelijk negatief in het nieuws. Werknemers klaagden over lange werkweken en lage salarissen. In 2010 pleegden in de fabrieken tien mensen zelfmoord. Uit onafhankelijk onderzoek is nu gebleken dat de arbeidsomstandigheden inderdaad slecht zijn. Foxconn verhoogt de salarissen, verkort de werktijden en neemt extra personeel aan. Vandaag is Dagblad de Pers voor het laatst verschenen. De gratis krant werd in 2006 opgericht, maar trok de laatste tijd te weinig adverteerders.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 In de Randstad staat file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Dorp 4 kilometer. A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de afrit Dolder 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Well, sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, don't mean a thing if it ain't got that swing boy. I said, don't mean a thing, and all you got to do is sing like la la la la la la la la Now it makes no difference if it's sweet or hot Ah! luisteraars, eh, twee uur ZFM Jazz met Peter Den en Fred Kroonsberg. Het betekende niets, maar wel grote klasse. Louis Armstrong en Duke Ellington van de LP The Great Reunion. In mijn handen heb ik een eh, hele heerlijke cd van Randy Newman. The Good Old Boys. En we gaan luisteren naar De Rode Nekken. Last night I saw Maddox on TV show. With some smart ass New York Jew. And the Jew laughed at Lester Maddox And the audience laughed at the medics too Well he may be a fool but he's our fool and if they think they're better than him they're wrong So I went to the park and I took some paper along And that's where I made this song We talk real funny down here laugh too loud. is in the air Everywhere I look around Love is in the air Every sight and every sound baby Love is in the Air, Tom Jones. Het is nog even wachten, maar een paar dagen. En dan hebben we voorjaar en dan is er een Love in the Air. Dat wil je niet weten. Maar op dit moment is het buiten nog een beetje druilerig. Maar het goede weer komt eraan, luisteraars. Tom Jones. Een fantastische zanger. Wat een keel heeft die man. En hij kan ook heerlijk jazz zingen. Alhoewel, op deze cd, The Very Best of Tom Jones, staan niet zoveel jazzy nummers. En Love in the is in die Air eh, zat ook een beetje op de grens. Maar vooruit. Ik weet in elk geval, ik ga nog eens een keer op zoek naar langspelplaten waar ik Tom Jones kan betrappen op heerlijke jazznummers. Want dat kan hij als geen ander. We gaan naar de saxofoon en dan heb ik het over Ben Webster. Een man die op een verschrikkelijk prachtige manier kan blazen. En je hoort hem ook blazen. Want het is niet alleen de sax die eh, de mooie tonen wegstoot. Maar als het ware vanuit die lippen hoor je de lucht langs het riet gaan. Laten we gaan luisteren naar Ben eh, Webster met het heerlijke nummer Sweet Lorraine. Come on in here, Alexander's a ragtime band. Come on in here, come on in here. It's the best band in the land. They can play a bugle call like you never heard before. So natural that you wanna go to war. That's just the best band would am. Oh, my honey lamb, come on along, come on along. Let me take you. Yeah. to just as bad. What I have, oh my honey lamb, come on along, come on along. Let me take you by the hand up to the man, up to the man who's the leader of the band. And if you care to hear the Swanee River played in cool time. Or if you want to hear the Swanee River playing heerlijk jonge, swingende Ella Gerald. En ze sketterde er ook nog eventjes tussendoor. En dat was eh, echt heerlijk om te horen. Alexander Ragtime Band. Ik heb eh, de Rolling Stones in mijn handen. En dan denkt u natuurlijk, wat heeft dat met jazz te maken? Maar ik zag op een nummer dat daar een accordeonist bij is gevoegd. En laat nou toevallig Peter den Boer al raden wie dat was. Maar hij kent de man ook. Ja, dat is, eh, ik, ik, eh, ik vermoedde dat dat eh, Flaco Jiménez zou zijn en dat klopt. vanuit de gedachte dat in vergelijking met toet Tielemans, als je een, een jazz cd hoort en je hoort ergens een mondharmonica, waar ook ter wereld opgenomen, dan is het heel vaak Toets Tielemans. Want die, die vragen ze dan altijd, omdat dat omdat het geweldig goed is. Dat, nou, diezelfde rol heeft Flaco Jiménez. Dat is een eh, man die komt oorspronkelijk uit de Tex-Mex Cajun-achtige eh, wereld met accordeon. Die, heb ik, eh, die, staat dus op, op ontzettend veel LP's als begeleiding. Een paar jaar geleden toerde hij door Europa. En het leuke is dan dat als men geen, een avond vrij heeft en er is geen concertzaal, dan proppen ze toch ergens nog ergens op een podium. En dat was eh, toen in de toenmalige fietsenfabriek. Daar kwam hij optreden, nou ik wist niet wat ik hoorde, dus ik stond eerst de rij en daar kwam een, eh, een mannetje op. Een groezelig mannetje met een accordeon die eh, hier bij het grafvuil zit staan. En die begon te spelen. Nou, de rillingen liepen over je rug. Echt een geweldige muzikant. Dus ik, ben benieuwd wat, uh, wat wij gaan horen. Nou, laten we gaan luisteren naar een nummer wat uh, geschreven is door Keith Richards en de grote man van de Rolling Stones. En het nummer heet Sweethearts Together. the silver lining Whenever a cloud appears in the blue Remember somewhere the sun is shining And so the right thing make it shine for you a heart full of joy and gladness will always banish sadness and strife so always look for the silver lining and try to find the sunny side of life No Greater Love, Ramsey Lewis, luisteraars. En daarvoor hoorde u Chad Baker met Luke voor de Silver Lining. Ik heb een prachtige LP in mijn handen. Met een mooi plaatje. Met de grote saxofonist eh, eh, Lester Young en daarachter Count Basie op de piano. En ze waren aanwezig op een eh, festival in Newport, dat is in Amerika. En ik hoorde net van Peter de Boer dat als je daar was geweest, dan was je kostje gekocht we gaan luisteren naar het eerste nummer van deze LP, Swinging at Newport. Maar ik ga nog even de bezetting aankondigen. Het is een arrangement van Ernie Wilkins. U hoort de Basie Band. En de solo in eh, volgorde Basie op piano, Frank Westenor 6. Joe Newman op de trompet en Frank Foster op de tenorsax. Laten we gaan luisteren naar Swinging at Newport. time that I've had this simple urge or feeling Something tells me that I've got to let go Cause these clouds trying to overshadow my sunlight Trying to steal my shine Somewhere deep down inside There's a place I can hide If I want to a place I can run to. But the knocks on my soul try to grab a hold of me. Feels like I just can't. Stark was dat. Ze heeft een schitterende cd opgenomen, Bags en Shootcases. En ik vind dat deze stem overtuigt, warmte uitstraalt. Het is een Nederlandse zangeres. En ze is gecontracteerd door Blue Note. En eigenlijk moeten we nog een nummer van haar draaien. Want zoveel wordt zij door onze DJ's in Nederland niet de eter ingeslingerd. Maar ik doe dat wel. Een heerlijk nummer volgt nu Down the Road Sabrina Stark. Walking through promised lands, What do I see? Things imagined Becoming real, you say, Am I dreaming? Acting a fool At least for one day I'll paint this picture my way Sunshine over cornfields The smell of the lemon tree Children on the back porch Smiling, playing, happy So simple and carefree can be. Yeah. luisteraars, het eerste uur zit er alweer op. En u hoorde net When Day Is Done. En dat is een nummer wat eh, opgenomen is op 22 april 1937. Quintet du Hot Club de France. Met Stefan Capelli voor nu Django Reinhardt. En Marcel Bianga en Pierre Barro Ferret en Louis Ola. Dat was van een eh, hele mooie cd. Jazz and European Songs volume 1. Van Frankrijk, Zweden, Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Italië allemaal oude nummers aan te bevelen. Maar we zijn er weer aan vandaag, eh, wat het eerste uur betreft.